Maar volgens de Duitse delegatieleider Lochbieler bewijst de afzegging dat Iran niet bereid is te praten over de politieke situatie in het land, waar het verzet tegen de regering de afgelopen weken weer is toegenomen. De delegatie van 11 Europarlementariërs zou tijdens het vijfdaagse bezoek aan Iran spreken met vertegenwoordigers van het regime, maar ook met leden van de oppositie. Volgens Lochbieler willen de autoriteiten dat laatste voorkomen. Ook D66-Europarlementariër Schaken zou meegaan. Ze noemt de afzegging een teleurstelling. Een man uit Middelburg heeft met een luchtbuks geschoten op jongens die sneeuwballen tegen zijn raam gooiden. Een jongen van 13 raakte gewond aan zijn vinger. De man van 77 kwam met zijn buks naar buiten en sommeerde de jongens te stoppen met het gooien van de sneeuwballen. Toen ze dat niet deden, schoot hij. De politie heeft hem aangehouden en zijn buks in beslag genomen. De emir van Dubai heeft in het golfstaatje het hoogste gebouw ter wereld geopend. Een wolkenkrabber van 828 meter hoog. Er zitten meer dan duizend appartementen in en daarnaast kantoren, restaurants en een hotel. Het gebouw, de Khalifa-toren, is genoemd naar Sheikh Khalifa van het buurland Abu Dhabi. Nou, Dubai heeft een schuld van meer dan 50 miljard euro en een grote crisis kon alleen worden voorkomen doordat Abu Dhabi te hulp schoot met een lening. Architect van de Dubai-toren is de Amerikaan Adrian Smith. Critici vinden dat het bouwen van de toren doet denken aan de Bijbelse toren van Babel, die symbool staat voor de hoogmoed van de mens. Het weer vanavond en vannacht her en der sneeuw. Temperatuur ligt rond 0 aan Zeeland inwaarts vriest het 2 tot 5 graden. Morgen aan de kust kans op een sneeuwbui, ook af en toe zon. En de temperatuur ligt dan rond het vriespunt.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 It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we're unified. I thought that we would just be friends.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 ridicule and love so distant and obscure.